Jelle Seubring met het NOS Journaal. Een 26-jarige Nederlander is op het Spaanse eiland Mallorca aangehouden... omdat hij een Duitse man bewusteloos schopte. De man schopte uit het niets meerdere keren tegen het hoofd van het 52-jarige slachtoffer. Agenten kwamen tussen beiden en arresteerden de Nederlander. De Duitser is naar het ziekenhuis gebracht. Volgens Spaanse media zou overmatig alcoholgebruik de aanleiding zijn geweest voor de agressie. Winkeliers hebben in het tweede kwartaal van dit jaar minder spullen verkocht. Wel hebben ze meer omzet gemaakt. Dat komt volledig door prijsverhogingen, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. De omzet in de voedingsmiddelensector groeide met bijna 10%, terwijl het aantal verkochte producten met 3% afnam. Het aantal faillissementen in de detailhandel is ook afgenomen. Het ammoniaklek op industrieterrein Gemelot in Geleen is gedicht. Gisteravond laat ontstond het lek in een vat van 5 kub. De hulpdiensten hebben het vat leeg laten stromen, zodat het lek kan worden gedicht. De brandweer heeft waterschermen opgezet, zodat de ammoniak zich niet verder kon verspreiden. Volgens een woordvoerder is er geen gevaarlijke concentratie van de giftige stof vastgesteld. De naastgelegen snelweg A2 was een korte tijd afgesloten vanwege het lek, maar is weer open. Een burgemeester in Zuid-Frankrijk klaagt inwoners van zijn eigen gemeente aan... Ze zouden mede verantwoordelijk zijn voor het ontstaan van bosbranden. In de stad Sint-André, vlakbij de grens met Spanje, braken begin deze week felle branden uit. Fransen die bij bossen wonen zijn wettelijk verplicht om in een straal van 50 meter alle struiken weg te halen, zodat het vuur zich minder makkelijk kan verspreiden. Weinig Fransen houden zich rechter aan de maatregel. Ook 300 bewoners van Sint-André zouden zich er niet aan houden.